De man met de bijnaam El Grande stond op een lijst met de meest gezochte criminelen van Mexico. De regering had een beloning van bijna 2 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. De drugsbaron werd opgepakt in de stad Puebla. De Europese Commissie noemt de uitslag van het referendum in Turkije een stap in de goede richting. Een meerderheid van 58% van de Turkse bevolking stemde in met een grondwetswijziging. Hierdoor wordt de, de macht van leger en rechterlijke macht ingeperkt. De wijziging was een van de eisen die zijn gesteld om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. De inwoners van een voorstad van San Francisco die waren geëvacueerd na een gasexplosie zijn weer teruggekeerd naar huis. Afgelopen donderdag ontplofte een gasleiding in San Bruno. Een enorme vuurzee was het gevolg. Zeker vier mensen kwamen om het leven, 60 mensen raakten gewond en vijf mensen worden nog vermist. De explosie is mogelijk veroorzaakt door een verouderde pijpleiding. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Video Music Awards. De zangeres uit New York kreeg acht awards, onder meer voor beste video en beste choreografie. Lady Gaga kreeg de meeste prijzen voor, prijzen voor haar video bij het nummer Bad Romance. De MTV Award voor beste zanger ging dit jaar naar Eminem. Ook kreeg hij de prijs voor de beste hip-hop video. Justin Bieber is uitgeroepen tot de beste nieuwe artiest. De Nederlandse bank is tevreden met de uitkomst van het internationale financiële overleg in Zwitserland. In Basel is afgesproken dat banken hun reserves de komende jaren moeten vergroten, zodat ze beter bestand zijn tegen financiële tegenslag. Tijdens de kredietcrisis kwamen veel banken in de problemen doordat ze te weinig kapitaal in kas hadden. Het weer, vanochtend in het binnenland kans op mist.